Stubenitski met het NOS-journaal. Alle bewoners van een buurt in Wateringen, die was afgezet vanwege asbest, mogen weer naar buiten. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Het asbest was vannacht na een brand op de grond terechtgekomen. Zo'n 200 omwonenden moesten daarom een groot deel van de dag binnenblijven. Mensen mogen alleen nog niet in hun tuinen komen. Die moeten nog worden schoongemaakt. Frankrijk neemt vanwege de aanslagen in Parijs strengere maatregelen om terrorisme tegen te gaan. De Franse premier zegt dat de veiligheidsdiensten meer mensen en middelen krijgen. Verder worden gevangen jihadisten geïsoleerd van andere gevangenen om radicalisering te voorkomen. In Berlijn hebben 10.000 mensen meegelopen in een waken tegen terreur en voor tolerantie. Die was georganiseerd door de moslimgemeenschap in Duitsland vanwege de aanslagen in Parijs. De Duitse bondskanselier Merkel en president Gauck waren er ook bij. Gauck zei dat de Duitsers zich verzetten tegen iedere vorm van demonisering en uitsluiting. De Nederlandse politie wil beter voorbereid zijn op aanslagen zoals in Parijs en geweld van zware criminelen. Politievakbond ACP wil 2000 man extra, wil dat meer agenten semi-automatische wapens dragen en dat ze eerder mogen schieten. Daarvoor zou minister Opstelten de regels moeten aanpassen. De VVD in de Tweede Kamer zei vandaag ook dat agenten zwaarder bewapend moeten worden. Maar minister Opstelten voelt er vooralsnog niets voor om agenten zwaarder te bewapenen. Studenten hebben een legerkazerne in Mexico bestormd. Ze beschuldigen de militairen van medeplichtigheid aan de verdwijning van 43 studenten vorig jaar september. Er zijn aanwijzingen dat de vermiste studenten zijn verbrand in crematoria van het leger. Het weer wisselvallig, morgen geregeld buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer.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 Dat is eh, van de cd eh, Songs from the Road. En het is een opname, een live opname gemaakt op 17 april 2009. Coachella Music Festival Indio, California staat erbij. Ook nog iets van Down the Road, maar dan is het Van Morrison... En deze man die weet ook de gevoelige snaar uitstekend uh, te te, te verzorgen. Laten we gaan luisteren naar hem. Georgia on my mind. I find Just an old sweet song Just an old sweet, just an old sweet Just an old sweet song Keeps you, keeps you All on my mind, on my mind On my mind is CFM Jazz al bijna 25 jaar op de zondagmorgen. Washington, Erik Vloeimans op trompet... en ik dacht Lois Lane, zang. Nog een prachtig nummer heb ik hier op de draaitafel staan. Het was een van de eerste eh, LP's die ik van haar kocht. En dan heb ik het over eh, de beroemde Nima Simone. En het nummer, het nummer van Leonard Cohen gaat ze nu voor ons brengen. Suzanne. That's why you wanna be there Suzanne takes your hand and she leads We're up to the same tricks, drinking cocktails, getting our kicks. Later on, by the pool, looking good. I'll be cool. van de CD en LP Down the Road. En dat nummer was All Work and No Play. Ik dacht eerst No Pay, maar het is No Play. Stan Getz, de, de saxofonist die heel erg beroemd is geworden.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 And when she passes, each one she passes goes. Ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sway so gently that when she passes, each one she passes goes out. Ah. Oh, but he watches so sadly. she passes, each one she passes goes. Ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes. Ah. Oh, but he watches so sadly He smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. She just doesn't see. Chris Barber was dat. Met een eh, hele kleine bezetting. Six Fees Feature. Jules Holland was daar ook nog bij. On the sunny side of the street. Dus ik heb toch weer de mensen die helemaal gek waren van Dixieland... in de 50 en 60 jaren een groot pleziertje gedaan. En bij mijn weten treedt die oude trombonist Chris Barber nog steeds op. hij is heel oud, moet ik zeggen. Weet niet precies wat, maar hij is oud. En nog steeds actief. Eh, nu we toch in Engeland zijn met Chris Barwant, komt uit Engeland... Eh, heb ik hier op de draaitafel staan een eh, nummer van Adele. He won't go. I can't bear this time It drags on as I lose my mind Reminded by things I find Like notes and clothes you've left behind Wake me up Wake me up when all is done I won't rise until this battle's won My dignity's become undone But friend. a sigh, a cry, a hungry kiss. The gates of love they budge an inch. I can't say much has happened since, but closing time. Yeah, I swear it happened just like this. A sigh, a cry, a hungry kiss. The gates of love they budge an inch. I can't say much has happened since. Can't say much has happened since. Can't say much has happened since, but closing. that doesn't make a fool of me. You were in it for your beauty too, and I loved you for your body. There's a voice that sounds like God to me, declaring, declaring, declaring, declaring, that your body's really you. And I loved you when our love was blessed, and I love you now. There's nothing left but sorrow and a sense of overtime misused and someplace got wrecked and I just don't care what happens next. Looks like freedom but it feels like death. It's something in between. I guess it's closing time. Yeah, misused since the place got wrecked by the winds of change and the weeds of sex. Looks like freedom but it feels like death. It's something in between. I guess it's closing time. we're dancing, but there's nothing really happening. The place is dead as heaven on a Saturday night. And my very close companion gets me fumbling, gets me laughing. She's a hundred, but she's wearing something tight. And I lift my glass to the awful truth, which you can't reveal to the ears of youth, except to say it isn't worth a dime the whole damn place goes crazy twice And there's once for the devil, there's once for Christ The boss don't like these dizzy heights We're busted in the blind The lights of closing time Now the whole damn place goes crazy twice And it's once for the devil, and there's once for Christ The boss don't like these dizzy heights We're busted in the blinding light Busted in the blinding light Busted in the blinding lights of closing glasses off and then they dance when the polka dots close in time. And his partner found and his partner lost and his health will pay when the fiddler starts close in time. And I swear it happened just like this, a sigh, a cry, a hungry kiss. it's so lovely, but you wish I can't say much has happened since those time. And I love you when our love was best, and I love you now. There's nothing left but closing time. And I miss you since the place got wrecked by the winds of change and the winds of was dat live in John Labatt Center in Londen, Ontario, 24 mei 2009. En het eh, publiek, heeft u gehoord, was razend enthousiast. En dat is eh, bijna altijd het geval als Leonard Cohen eh, optreedt. Voor live jazz kunt u vanmiddag nog terecht in de Grote Krocht. De toegang is 15 euro en begint om half drie... En dat is een optreden van Martijn van Ittersen. Fantastisch is dat. We gaan door met eh, nog een keer eh, Nina Simone. En het nummer is Porgy. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got Ik heb in mijn handen een eh, cd van Amy Winehouse. Hidden Treasures, dat is uitgekomen nadat zij was overleden. En ik ga het nummer draaien wat nog niet zo heel vaak uh, horen wordt gebracht. Laten we gaan luisteren naar haar eh, fantastische manier van zingen in Between the Cheats.